Eefje Kunnen met het NOS-journaal. Een experiment van het kabinet om de teelt en verkoop van hennep tijdelijk te legaliseren in een aantal gemeenten kan leiden tot allerlei rechtszaken. Daarvoor waarschuwt de Raad voor de Rechtspraak. De rechters zeggen dat de proef op gespannen voet staat met internationale verdragen. Ook is er volgens hen mogelijk sprake van willekeur en rechtsongelijkheid, omdat maar een beperkte selectie van telers en koffieshops aan de proef mee mag doen. Het kabinet wil in zes tot tien gemeenten koffieshops vier jaar lang wiet laten verkopen zonder dat het strafbaar is. Nu wordt verkoop gedoogd. Ook worden telers uitgekozen die voor het experiment hen mogen telen. Het voorstel van Rusland om onafhankelijke experts nieuw onderzoek te laten doen naar de gifgasaanval op oudspion Skripal is met overmacht weggestemd. Dat gebeurde tijdens het overleg bij de OPCW, de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Op verzoek van Rusland was er vandaag in Den Haag overleg over de gifgasaanslag. Ruslands verzoek om samen de aanval te onderzoeken werd door de Britse vertegenwoordiger pervers en een afleidingsmanoeuvre genoemd. Facebook-topman Mark Zuckerberg gaat volgende week getuigen voor het Amerikaanse congres over alle zorgen rond privacy. Dat meldt de Commissie voor Digitale Handel en Consumentenbescherming. Zuckerberg moet voor het congres verantwoording afleggen over het privacy-schandaal rond Cambridge Analytica. In maart werd bekend dat dat bedrijf de persoonlijke gegevens van miljoenen Amerikaanse Facebook-gebruikers had gebruikt om kiezers in de VS te benaderen met advertenties. En grote Britse bedrijven hebben tot middernacht de tijd om het salarisverschil tussen mannen en vrouwen te melden. Een nieuwe wet in Engeland stelt grote bedrijven verplicht om het verschil openbaar te maken. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete. Premier May wil de loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleinen. Het onderwerp staat in veel Europese landen hoog op de agenda. Het weer nog. Vanavond kunnen er nog enkele buien voorkomen, mogelijk met onweer. Geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen droog.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 Of bezoek de Facebookpagina van Charol Duif. Word vrienden met Charol, chat mee tijdens de uitzending... maar vooral geniet mee van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Ook uw muzikale inbreng wordt zeer gewaardeerd... gaan we even s ochtends vroeg met de dame in het weiland liggen. In de dauw, Lady of the Dawn. Mike Bett. Lady of the dawn, you opened up my sleeping eyes. I never knew that I my God. prachtige stemgeluid van Mike Bett. En hij heeft ook heel veel eh, samengewerkt met Justin Hayward. Justin Hayward is natuurlijk de liedzanger van de Moody Blues. En samen hebben ze de prachtigste muziek ook eh, opgenomen. Ik ga u daar eh, iets laten horen wat zij op een mooi album hebben gezet. Ehm, even kijken hoe dat album ook alweer heet. Nou, daar moet ik nog even schuldig blijven. Maar in elk geval, dit is het prachtige nummer Scarborough Fair... In de uitvoering van Justin Hayward en Mike Bad. Het album heet Classic Blue. het bekende nummer van Simon Garfunkel, The Scarver Fair. Vertolkt door Justin Hayward van de Moody Blues en Mike Bad In het, van het album Classic Blue komt dat, luisteraars. Ik weet niet of u dat nog ergens kunt bemachtigen. Maar in ieder geval, eh, u kunt het ook op Spotify vinden. Want eh, ja, de meest mooie muziek staat natuurlijk ook op, eh, op Spotify. Dat geldt ook voor muziek van Rob de Nijs. Die heeft het nummer vertaald. Nou, hij heeft het misschien niet vertaald, maar in ieder geval gezongen in het Nederlands van eh, Brad, van de groep Brad.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 En dat doen we met Chris Ria. Die heeft het over zijn eigen Josefientje. versie van het liedje. Een eh, iets andere beat erachter. Maar eh, het blijft een heerlijk nummer om naar te luisteren. Dat geldt ook voor een oudje van de Fortunes. Ook eh, opgenomen door de Ivy League. En dan heb ik het over Funny How Love Can Be. Nee, dat is hem helemaal niet. Dat is helemaal Funny How Love Can Be niet. Nou, dat is een vergissing van Spotify dan.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 Na die kant eh, gaan we weer op, luisteraars. Want uh, naarmate de maanden vorderen... komen we vanzelf weer in het zonnetje terecht. Let maar eens op mijn woorden. Dit is Jasmine, de buffoons. lovely groep die eh, ik meen nog altijd bestaat. Ze komen uit Enschede, ze heten de Buffoons. En eh, dit was eh, hun versie van Jasmine. Een onbekende ster aan het firmament. Ik ontving hem laatst bij Radio Beverwijk. Hij heet Jasper Taconis, komt uit de musicalwereld, heeft een fenomenale stem. I Who Have Nothing. U kent het van Tom Jones. I sparkling diamonds. But believe me, dear, when I say that He can give you the world, but He never ik, vroeg hem, eh, hoe kan het dat een man met, met jouw stemgeluid nog, niet, nog lang niet bekend is in Nederland? Toen zei hij van ja, ik wil eigenlijk helemaal geen, geen, geen eh, zanger eh, worden. Geen, geen, nou, ik ben wel een zanger, maar dan in de musicalwereld. Ik, ik hou alleen maar van musicals. Ik wil niet zo nodig de ster uithangen. En ik vind het leuk om af en toe bekende nummers te zingen. Dat deed hij nu ook. Maar ja, geen ambitie verder. maar wel heel populair onder zijn collega's natuurlijk. En ook bij het publiek in de musical world. We gaan eh, genieten van een nummer van de uh, Buffoons nog een keer. En dit kent u ook wel, My World Fell Down. Entire World Fell Down. De Bee Gees gaan we luisteren. Een live concert. One Night Only. I Started The Joke. I started a joke of crying But I didn't sing Oh no, that the joke was on me I started to cry Which started the whole world laughing Oh, if I only seen That the joke was on me melting my head From things that I'd said Till I finally died Which started the whole world happy. Oh, if I only seen That the joke was on me jammer toch dat uh, niet meer leeft. Helaas, eh, de drietal Bee Gees, eh, er is alleen nog Barry Gibb van over. Want Robin en Maurice die zijn helaas aan die verschrikkelijke ziekte... die, die gegarandeerd veld, althans in de meeste gevallen. Ik hoop natuurlijk voor mensen die dat hebben opgelopen... dat die er natuurlijk nog goed uitkomen, maar het is moeilijk. Nou, u weet allemaal waar ik het over heb. We gaan het niet over de ziekte hebben, want... Nee, dat, bederft mijn, Bestemming van vanavond. En ik ben helemaal in de moed voor mooie liedjes. En, en, dat ga ik nog maar eens bewijzen met het volgende. En dan neem ik een, eh, een, lichtje mee om u op reis te vergezellen.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 Het komt van het album Reunited, Cliff in the Shadows. Die een aantal jaren geleden alweer uh, door Europa, ik geloof zelfs over de hele wereld trokken met dit geweldige nummer. Ik heb nog een, een, een, verzoekje. Lost Without Your Love. van Brad. Nou, ik ga hem eventjes, eventjes opzoeken voor jou... Eh, lieve Gerry, want eh, dat is even spitten. Eh, er zijn zoveel nummers van Brad verkrijgbaar. Dus ik speur eventjes, maar dat moet lukken. Op een gegeven moment moet je het ook op alfabet kunnen zetten. En dan moet het toch makkelijker te vinden zijn. Lost Without Your Love. Nou, ik heb hem gevonden. Dus ga ervan genieten. Hier komt hij. Speciaal van Gerry. lost and all alone. I always thought that I could make it on my own. But since you left, I hardly make it through the day. My tears get in the way, and I need you back to stay. just the way it used to be. With you here close to me, I've got to make Nou, u hoorde al de Nederlandse versie Alleen is maar alleen van Rob de Nijs. En nu ook nog de Engelstalige versie. Speciaal voor Gerry Rutte draai ik die Lost Without Your Love. Ja, een trap naar de hemel. Eh, als die zou bestaan, waar zou die dan moeten staan op aarde? Want als je aan deze kant staat van de aardbol... en je kijkt omhoog, dan kijk je naar een bepaald gedeelte van de ruimte. Maar sta je aan de andere kant van de aardbol... en je kijkt dan omhoog, dan kijk je precies... Eh, ja, 90 eh, graden de andere kant op. Dus wat is nou eh, de goede weg naar de hemel? Nou, in ieder geval Justin Hayward, die heeft daar de oplossing voor. Die heeft in ieder geval zijn trap naar de hemel. A Stairway to Heaven. Justin Hayward. En daar ga ik tevens mee afsluiten, luisteraars. Want het is, eh, het is weer bijna 9 uur. En een... Waarschijnlijk zal mijn collega Willem Bruis de volgende week voor u de prachtige muziek verzorgen. En ik dan weer over 14 dagen. Ik heb het eh, graag voor u gedaan vanavond. Dank voor het luisteren allemaal. En eh, ik hoop dat de volgende keer. Oh ja, aankomende vrijdag dan gaan we weer lekker lachen met Willem. Op de ochtend tussen 10 en 12 uur met de boys are back in town. Dan zie ik u dan. Of dan hoor ik u dan. Of dan hoort u mij dan. <laughs> Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Tot dan. Doei doei. she gets there, she knows if the stars are. makes me stand look.